Moutschreurs met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat niet alleen homoseksuele asielzoekers... maar ook christenen apart worden opgevangen als dat nodig is voor hun veiligheid. Een motie van D66 erover werd aangenomen met 72 stemmen voor en 67 tegen. Ook regeringspartij PvdA stemde voor. De motie was eerst gericht op homoseksuelen... maar in een aangepaste versie worden ook christenen genoemd. Het kabinet en ook regeringspartij VVD zijn tegen. Zij vinden dat aparte opvang indruist tegen de Nederlandse kernwaarden. Mensen die een terroristische cursus hebben gevolgd of gegeven... kunnen hun Nederlanderschap kwijtraken. Na de Tweede is nu ook de Eerste Kamer daarmee akkoord gegaan. De wet treedt nog deze maand in werking. Het Nederlanderschap kan alleen worden ontnomen van mensen die ook een andere nationaliteit hebben. Ze moeten strafrechtelijk veroordeeld zijn voor het geven of volgen van een terroristische training. Het intrekken van het Nederlanderschap was al mogelijk bij andere terroristische misdrijven. Vorig jaar zijn iets minder mensen slachtoffer geworden van criminaliteit. Volgens de zogeheten veiligheidsmonitor was 18% van de bevolking vorig jaar slachtoffer van een misdrijf. Een procent minder dan een jaar eerder. Het was vooral een daling bij diefstal, fraude en vandalisme. Het gevoel van onveiligheid onder de bevolking bleef gelijk. 36% van de mensen zegt zich wel eens onveilig te voelen. Ook op de tweede dag van de ontruiming van het tentenkamp in Calais zijn er ongeregeldheden. Zo'n twintig mensen proberen te voorkomen dat het wordt afgebroken. Migranten kunnen een plek krijgen in een ander opvangkamp, maar veel van hen willen dat niet. Ze moeten zich dan registreren in Frankrijk, terwijl ze liever doorreizen naar Groot-Brittannië. Het weer, een neerslaggebied trekt van west naar oost. In het oosten valt wat natte sneeuw, waardoor het plaatselijk glad kan worden. Het is 1 tot 4 graden. Morgen winterse buien met kans op wat onweer. En dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam tussen Naarden en Hilversum Noord... en tussen Hilversum Noord en Eembrugge langzaam rijden en stilstaan... Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en en Velzen over 6 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor 3.